Dielke Teertstra met het NOS Journaal. De familie door de politie is teleurgesteld dat de betrokken agent vrij uitgaat. Gisteren bepaalde justitie in Cleveland dat de blanke man niet wordt vervolgd... omdat sprake is van een menselijke fout. De agent schoot de zwarte jongen dood omdat hij dacht dat hij een wapen trok. Later bleek het een nepwapen te zijn. Na de uitspraak trok een aantal demonstranten met foto's van de jongen naar de plaats van de schietpartij. De protesten liepen niet uit de hand. Landen in Midden-Amerika hebben een oplossing bedacht voor de duizenden Cubaanse migranten die gestrand zijn op weg naar de VS. Sinds een paar weken worden die bij de grens met Nicaragua tegengehouden. In Costa Rica zitten daardoor inmiddels zo'n 8000 Cubanen vast. De landen hebben nu afgesproken dat de migranten met vliegtuigen en bussen naar Mexico worden gebracht en vanaf daar kunnen ze hun reis vervolgen. Het aantal Cubanen dat naar de VS trekt is de afgelopen tijd sterk gestegen. Ze krijgen daar nu nog vrij gemakkelijk politiek asiel. Maar veel Cubanen denken dat dat verandert als Havana en Washington de banden verder aanhalen. In het gemeentemuseum in Den Haag is komend jaar een van de bekendste schilderijen van Gustav Klimt te zien. Het is het doek Judith 1 uit 1901, zei directeur Tempel van het museum op Radio 1. Hij spreekt van een droom die uitkomt omdat het erg lastig is om een schilderij van de Oostenrijkse schilder naar Nederland te halen. De komst van het werk is mogelijk gemaakt door een eerdere ruil. Het gemeentemuseum gaf een werk van Egon Schiele in Bruikleen aan een Oostenrijkse galerie. In welke tentoonstelling dit een te zien is, is nog niet bekendgemaakt. Dan nog het weer.